Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne... is president Poetin bereid om de huidige frontlinie te bevriezen. Dat meldt de Financial Times. Volgens de krant heeft Poetin dat voorstel gedaan... aan de Amerikaanse bemiddelaar Witkoff. Tot nu wilde Rusland altijd volledige controle over de regio's die het binnenviel. De frontlinie loopt nu dwars door de provincies Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson... Verder is de VS volgens de Washington Post bereid om de Russische annexatie van de Krim officieel te erkennen. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer staan positief over intensievere handel met Zuid-Amerikaanse landen. De Kamer debatteerde afgelopen avond over het beschermen van de Nederlandse welvaart... nu de VS een handelsoorlog is begonnen. Tot nu was er in de Kamer geen meerderheid voor het zogeheten Mercosur-verdrag... met landen als Brazilië, Uruguay en Argentinië. Maar nu zijn naast VVD en D66 ook CDA en NSC het eens dat Europa op zoek moet naar nieuwe handelspartners. Andere partijen twijfelen over het verdrag, onder meer vanwege mogelijke impact op boeren en het klimaat. Na de schietpartij van vorige maand midden op straat in een woonwijk in Oosterhout is een derde slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zaten in een auto. Op de dag zelf kwamen al twee mensen om het leven. Een derde man van 25 raakte gewond en is nu alsnog overleden. De onvrede onder de Nederlandse bevolking over het eh, Israëlbeleid van het kabinet neemt toe. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos en INO. Na anderhalf jaar oorlog in Gaza zegt bijna 60% van de ondervraagden het helemaal of gedeeltelijk oneens te zijn met de Nederlandse koers. Meer dan de helft wil ook dat Nederland zich kritischer opstelt tegenover Israël. De onvrede komt vooral doordat veel mensen vinden dat er te veel onschuldige burgerslachtoffers vallen. Het weer vannacht wolkenvelden, maar in het westen ook opklaringen. Die minima liggen tussen de 6 en 9 graden.